start. Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Operaties in Nederlandse ziekenhuizen zijn in vergelijking met het buitenland relatief goedkoop. Dat meldt accountantskantoor PricewaterhouseCoopers. Dat vergeleek de kosten voor verschillende operaties in zeven welvarende landen... en rekende uit hoe lang je daarvoor in die landen moet werken. Daaruit blijkt dat Nederland het goedkoopst is voor heupoperaties en keizersnedes... en het op één na goedkoopst voor staaroperaties. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de straf die een vrouw heeft gekregen voor de dood van Ton Kuif. De zakenman werd in 2014 door de vrouw voor een seksdate naar een vakantiehuisje in Ermelo gelokt en daar met een hakbijl gedood. De rechter veroordeelde haar vanmiddag tot 20 jaar cel voor doodslag. Het OM vindt dat te weinig en gaat daarom in beroep. In het Friese Holwert is een illegale puppyhandel ontdekt. De politie en de dierenbescherming deden een inval in een loods. Daar lagen meer dan twintig dode honden en vier konijnen in een vriezer. Omroep Friesland meldt dat 16 volwassen honden en 9 puppies zijn gered. De meeste zijn er slecht aan toe. Een 20-jarige man uit Drachten is opgepakt. De politie kwam hem op het spoor na meldingen van klanten die een hond bij de man hadden gekocht. De dieren stierven na een paar dagen omdat ze de hondenziekte parvo hadden. Een groot deel van de pups komt uit Oost-Europa. En de politie in Berlijn heeft een man opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij een trapincident in de Berlijnse metro eind oktober. Vorige week bracht de politie beelden naar buiten waarop te zien is hoe een vrouw op een trap in een metrostation van achteren in haar rug werd getrapt. Ze viel voorover van de trap en raakte gewond. De opgepakte man is waarschijnlijk niet de dader, maar een van de vrienden die na het incident doorliepen alsof er niets was gebeurd.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 Op de A7 Zaandam richting Hoorn tussen Zaandam en Afritweide Wormer een kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en Knoop Velsen 20 minuten. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Afritweide Dam en Geldermalsen een kwartier vertraging na een ongeluk.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 forget the love under the Christmas tree. en stuur